Jobboot met het NOS Journaal. Burgemeester Boot van Gieselanden moet op het matje komen bij minister Leers. De burgemeester weigert mee te werken aan de uitzetting van een asielzoeker uit haar gemeente. Het gaat om een 45-jarige Afghaanse vluchteling die ruim 14 jaar in Nederland verblijft. De man krijgt ondanks veelvuldige verzoeken van de lokale politiek in Landen geen toestemming om in Nederland te blijven. Minister Leers vindt dat de burgemeester haar verantwoordelijkheid moet nemen en moet meewerken aan uitzetting. De Franse politie is ervan overtuigd dat de terrorist Mohamed Merah niet zelf de video van zijn moordpartijen heeft gestuurd naar de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De autoriteiten krijgen steeds meer de indruk dat Merah een handlanger had. De video werd vanuit een groot distributiecentrum van de Franse Post bij Toulouse naar Al Jazeera verstuurd. De nieuwszender besloot eerder vandaag om de video met de schokkende beelden van de moorden op zeven mensen niet uit te zenden. Op de luchthaven van Frankfurt zijn vandaag door een staking van grondpersoneel 450 vluchten uitgevallen. Een derde van het totaal. Om half drie werd het werk hervat. Ook op andere Duitse luchthavens werd een aantal uren gestaakt. De stakingen maken deel uit van een serie waarschuwingsstakingen met als inzet een flinke loonsverhoging. Libië moet een Palestijnse arts die acht jaar in een Libische cel zat en werd gemarteld een schadevergoeding betalen van een miljoen euro. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De arts werd in 1999 samen met vijf Bulgaarse verpleegkundigen gearresteerd. Ze zouden 450 kinderen opzettelijk hebben besmet met HIV. Na diplomatieke druk kwamen de Palestijn en de vijf Bulgaarse vrouwen in juli 2007 vrij. De zaak van de Palestijnse arts tegen de Libische staat diende in Den Haag omdat daar de internationale rechtsinstellingen zijn gevestigd. Het weer vanavond helder, vannacht plaatselijk wat nevel of mist. Morgen opnieuw veel zon en droog. Het wordt dan 16 graden. Vanaf donderdag aanzienlijk koeler. Dit, Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files in de Randstad staan nog op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergaasmeer 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam voor Dorp 5. De A10 West naar Zaanstad tussen Sloten en de Koentenol 7. De andere kant op tussen Slotermeer en de Rai 6.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 When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a lickin' in the water by the blue you, Caught the warm goose. And you do rag two, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you do want to put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one to you day.